ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit eh, Amsterdam naar Utrecht heb je tussen Breukelen en Utrecht Centrum een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op eh, de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knobbert-Burgerveen 10 minuten extra.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 Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur van Iran op het matje geroepen... vanwege het geweld tegen demonstranten. Omdat het internet in Iran is afgesloten komt er weinig informatie naar buiten... maar de VN gaat uit van duizenden slachtoffers. In Zuid-Korea is gevraagd om de doodstraf tegen oud-president Yoon. Hij kondigde een jaar geleden de staat van beleg aan en zette zo het parlement buitenspel. spel. De uitspraak tegen hem is waarschijnlijk volgende maand. Groenland en Denemarken hebben morgen een ontmoeting in het Witte Huis... over het plan van president Trump om Groenland in te lijven. Groenland is een zelfstandig deel van Denemarken en ziet zo'n overname niet zitten. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 9.